van Kam het CNRS De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. IS heeft een audioboodschap vrijgegeven van zijn leider al-Baghdadi. Hij zegt daarin dat alle moslims moeten emigreren naar zijn kalifaat. Het is niet zeker dat de stem echt van al-Baghdadi is. Het zou zijn eerste levensteken zijn in maanden. Vorige maand meldde de Britse krant The Guardian dat de IS-leider in maart ernstig gewond was geraakt bij een westers bombardement. De president van Burundi zegt dat hij weer terug is in zijn land. Gisteren pleegde een generaal in Burundi een staatsgreep. De president zat toen in Tanzania. Het is de vraag of de staatsgreep is gelukt, want de generaal zou niet door het hele leger worden gesteund. Vanwege de crisis heeft Nederland de ontwikkelingshulp aan de politie en het leger in Burundi opgeschort. Een live-uitzending van het tv-programma Germany's Next Top Model is vanavond stilgelegd na een bommelding. De 10.000 mensen die in de studio in Mannheim zaten werden hals over kop geëvacueerd. Het programma, dat wordt uitgezonden door de Duitse zender Pro7, was halverwege. Rond half tien moest iedereen de zaal verlaten, inclusief de modellen en de presentatoren. Over de bommelding wil de politie nog niet zeggen. Twee broertjes van 4 en 7 hebben vanmiddag in Oud-Gastel de bus genomen naar de IKEA in Breda. Ze hadden gehoord dat ze als kinderen gratis met de bus konden. Hun ouders wisten van niets. Een zoektocht in het dorp leverde niks op. Intussen zagen agenten in de IKEA, 20 kilometer verderop, twee jongetjes zonder ouders lopen. Het bleken de broertjes uit Oud-Gastel te zijn. De politie heeft hen thuisgebracht. gebracht. Het weer, in het zuiden ligt de regen, elders blijft het vannacht droog, minima tussen de 2 en de 8 graden. Morgen trekt de regen in het zuidoosten weg en gaat overal de zon flink schijnen.